Ik ben een beetje verkouden, maar ja, wie is dat niet in deze witte wereld? Het is weer het ziet er weer fantastisch uit buiten. Ja, het ziet er heel goed uit. Het is eh, echt winter. Ja, volgens mij eh, zit iedereen eh, aan het ontbijt. Dus die zit naar ZFM Jazz vanmorgen te luisteren. Ja, luisteraars, vanmorgen begon ik natuurlijk zoals altijd met Close to You. Gezongen door Diana Washington en begeleid door Lionel Hampton. Ja, en wat hebben we vanmorgen allemaal bij ons, koor, aan muziek? Nou, ik heb mijn muziek een beetje aangepast aan de tijd van het jaar. Dus ik heb wat jazzmuzici en die laten we dan kerstmuziek spelen. Dat is hartstikke leuk, dat heb ik niet gekozen. Ik heb eh, een hoop zangers en zangeressen, bekende en onbekende. En eh, ja, ik wilde eigenlijk beginnen met eh, een band... een big band, want ja, vandaag is natuurlijk ook een Jazz in de kroeg, Maar daar gaan we natuurlijk nog op terugkomen. En er komen wat jazzmuzici, maar ook een big band. En daar ben ik helemaal kapot van. Trouwens, de organisator van Hans Rijmers. Hans, welkom in het uitzending. Je zit natuurlijk nog thuis aan het ontbijt, maar eh, blijf rustig zitten. Goed, ik heb een stuk uitgezocht van eh, de band eh, de New Cool Collection onder leiding van Beeman Herman. Trouwens, ook in het najaar opgetreden in, in Zandvoort. Ik heb een stuk uitgezocht, ooit geschreven door eh, Paul Williams en Roger Nichols. Het is een arrangement van uh, Benjamin Herman. De solo's worden voor hun rekening genomen door Frans Cornelissen op trombone... en Ifraim Trujillo op tenor. En natuurlijk uh, Treintje Oosterhuis die de zangpartij voor haar rekening neemt. Luister u naar We Have, Only Just Begun. We've only just begun A kiss for luck and we're on our way. We've only just begun before the rising She's gone. Het door George Kirchin en Ira Gertwin geschreven I Love You Orky" En hier een arrangement van eh, Marius Bates. Eh, hier was Treintje Oosterhuis natuurlijk eh, live zelfs met het Amsterdam Symfonita. En de houdini's Schitterende muziek uit haar prachtige cd Strange Fruit. Treintje Oosterhuis, Cor. Wat nou, heb jij neergelegd op de nou, draaitafel? Ik heb iets neergelegd ook wat een beetje groter band. Een soort big band. Mhm. Onder leiding van Lorenzo Tucci. Hey. Dus ik kan die hele band van Italiaanse namen opnoemen, maar dat, <laughs> dat zal ik maar niet aan beginnen. Nee, doe dat maar niet. Maar ik wil wel even, de zangeres op dit eh, nummer is Alice Ricciardi. Zo, dus een hele mooie naam. Maar kan ze ook nog zingen? Dat moet hem even aanhoren. Oké. <laughs> Wat heb je uitgekozen? Ik heb uitgekozen... Uh, the Sky van de CD Touch. Oké. lost no Madeleine Bell met This Time of the Year. En speciaal gedraaid omdat Madeleine Bell dus heel wat kerstconcerten de Grote Krocht heeft eh, gezongen. Ja. En dat was altijd geweldig en iedereen vond het fantastisch altijd. Was ook zo. Hele goede stem. Mooi orkest erbij. Maar goed, we komen er straks het volgende. We gaan eerst even nog wat anders doen. Ik heb van een eh, goede bekende heb ik een cd gekregen. En eh, nou, wat erop staat, ik vind het allemaal fantastisch. Het is een cd met prachtige muziek en die wordt gespeeld door John Coltrane op de tenor. McCoy Turner op de piano, Jimmy Garrison op de bas en Elvin Jones op de drums. En ze begeleiden daarin de crooner Johnny Hartman. Jammer genoeg eh, niet oud geworden, maar de cd's die hij gemaakt heeft, allemaal voortreffelijk. Ik heb een stuk uitgezocht, ooit geschreven door Irvin Berlin. En dat heet DC It's Wonderful. En als je naar buiten kijkt, dan is het een prachtig gezicht, de natuur. They say that in love is wonderful wonderful. So they say. The thing that's known as romance is wonderful tell me I can't recall who said it. I know I never read. say They Say is Wonderful. Ja, gezongen door de crooner Johnny Hartman en subtiel begeleid op de tenor door John Coltrane. Ja, uh, Cor, wat gaan wij eigenlijk eh, vanmiddag eh, beleven allemaal op het gebied van de jazz? Nou, vanmiddag komt natuurlijk Ronald Douglas. En mhm. ja, het is toch een beetje een, wat je noemt, een crooner. Ja, ook een crooner, ja. dus, en om te ehm, toch een beetje te promoten heb ik een stukje meegenomen van een cd. Wat gaan we vanmiddag eigenlijk allemaal doen bij eh, Hans Rijmers op de Grote Krocht? Nou, vanmiddag hebben we eerst natuurlijk het, uh, het concert van Ronald Douglas. Ja. En dan gaan we begeleid door? Begeleid door het vaste team, behalve de drummer. Ja, dat is altijd weer een verrassing. Die zit ergens in de zon, want die ja. houdt niet van sneeuw. Nee. nee. <laughs> <laughs> En dan, eh, ja, daarna gaan we dus wat, eh, een hapje doen. Dat lijkt me lekker. En, en dan s'avonds een big band. Nou. Dus het, eh, lijkt me een hele gezellige dag. Dat lijkt me een hele en Vooral met die kou buiten, lekker binnen. Hey, eh, hoe laat begint het eigenlijk? Het begint eh? om half drie. Oké, twee uur natuurlijk de zaal open. Twee uur zaal open. Nou, dat, kan, ja, dat, ziet, dat ziet er goed uit. dat, gaan, dat gaan we natuurlijk met z'n allen doen. Ja. Er zullen waarschijnlijk, zijn er nog kaarten? Er is nog plaats, dus iedereen, kan, iedereen is welkom. Oké, <laughs> wat, wat heb je voor, van Ronald Douglas eh, uitgezocht? Ik heb een stukje uitgezocht. Het heet No Moon at All. En hij wordt begeleid door Peter Nieuwerf op gitaar. Nou, Rob van Kreveld, die kennen we ook allemaal. Die komt hier ook vaak. Ruud Jacobs, Bas en Joost Patokka op drums en percussion. Ga luisteren. No moon at all, what a night Even lightning bugs have dimmed their light. Stars have disappeared from sight, and there's no moon at all. Don't make a sound, it's so dark. Even Fido is afraid to bark. What a perfect chance to park, and there's no moon at all. Should we want atmosphere? for inspiration, dear. One kiss will make it clear that tonight is right, the right, but light might interfere. No moon at all up above. This is nothing like they told us of. Just to think we fell in love and there's no moon at all. No moon at all, what a night lightning box have dimmed their light. Stars have disappeared from sight, and there's no moon at all. Don't make a sound, it's so dark. Even Fido is afraid to bark. What a perfect chance to park, and there's no moon at all. Should we want atmosphere? for inspiration, dear. One kiss will make it clear that tonight is right and bright moonlight might interfere. No mood at all up above. This is nothing like they told us of. Just to think we fell in love and there's no moon at all. disappeared from sight and there's no moon at all. Don't make a sound, it's so dark. Even Fido is afraid to bark. What a perfect chance to park and there's no moon at all. Should we want atmosphere for inspiration, dear? One kiss will make it clear scared that tonight is right and bright moonlight might interfere. No mood and all up above. This is nothing like they told us of. Just to think we fell in love and there's no moon at all. And there's no moon at all. No moon. shouting out names, guessing the parts we play. Oh, what a hit we made! We came on next to closing, best on the bill lovers until love left the masquerade. strings I turned, and you were gone. While from the darkened wings, the music box played on. Sad little serenade, song of my heart's composing. I hear it still. I on the bill charade. Ja, luisteraars, u begreep het natuurlijk al. Eh, Johnny Hartman, de crooner. Een van mijn favoriete zangers. En hij zong Charade. Ooit een compositie van Mancini en Johnny Mercer. Ja, op deze... Neemt u mij niet kwalijk, maar ik ben behoorlijk verkouden. Dat zult u ondertussen wel eh, door de ether gehoord hebben. Maar het is niet anders. Maar eh, toch met plezier. Vanmorgen maken we het programma samen met Hans Sandbergen, samen met uh, Cor van Koningsbrugge. Cor, jij hebt natuurlijk weer wat leuks op de draaitafel neergelegd. Ja, ik heb nog wat eh, oud, eh, maar ik vind het wel heel goed, Bernard Berk Berkhout. hey, op de klarinet. Op de klarinet. Eh, zeg, eh, jaren geleden was hij natuurlijk enthousiast bezig overal. Maar nu kom je toch nog wel regelmatig tegen. En dan speelt hij met, met zijn big band, zijn eigen big band. Hey. En ik laatst in Den Bosch was hij ook weer daar. Het is toch wel een aparte muzikant. En ik heb nu een heel sober stukje meegenomen... waar hij samen met Jeroen Koning spelen ze eh, Moed Indico. Mm-hmm. is dus een van mijn favoriete cd's tijdens het kerstsession. en dat is dus Oscar Peterson. En dit was het nummer. Santa Claus is Coming to Town met Davis, David Samuel op de vibes. Nou, ik vind het fantastisch. Ik, vind het, eh, ik vind het ook heel mooi om te luisteren. En je zegt vibrafoon. Nou, ik kan het niet nalaten. We zitten al... Nou, we hebben nog maar even tijd. Of we zitten alweer tegen de klok van, eh, van, het, van 11 van, van het nieuws. En eh, een van mijn favoriete hardcore luisteraars, dat is natuurlijk Terry Gibbs En eh, ik heb laatst weer een eh, cd van hem op de kop getikt. En die heet eh, Feeling Good. Het is een live opname. En nou goed, laten we maar gaan luisteren naar Smoke 'em Up, Terry Gibbs. luisteraars. En eh, zo zit het eh, eerste uur ZFM Jazz op deze prachtige witte zondagmorgen er alweer op. Vanmorgen met veel plezier het eerste uur gemaakt door Cor van Koningsbrug en Hans Sandbergen. Ja, we gaan nu naar nieuws en reclame. En eh, als u het leuk vindt, blijft u gewoon luisteren. Want we zijn de tweede uur, zijn we gewoon weer terug.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 Op een aantal snelwegen geldt een maximumsnelheid van 50 km per uur. Strooiwagens van Rijkswaterstaat zijn op pad zolang dat verantwoord is, zegt een woordvoerder. Volgens hem worden er geen wegen preventief afgesloten. Op een aantal wegen en snelwegen zijn door de gladheid ongelukken gebeurd. De problemen begonnen gisteravond in Groningen en Friesland. Bij slippartijen in Holwierde en Stroobos kwamen twee mensen om het leven. De A7 in Groningen was een tijd lang dicht. En in Twente sloot Rijkswaterstaat een deel van de A35 af na een aantal botsingen. De NOS moet in de toekomst de samenvattingen van de eredivisie blijven uitzenden. En ook de wedstrijden van het Nederlands elftal zouden bij de NOS te zien moeten zijn. Dat zegt de directeur betaald voetbal van de KNVB, Bert van Oostveen. Hij vindt dat Oranje en de eredivisie vanwege het nationale belang bij de publieke omroep horen. In Landgraaf in Limburg heeft vannacht een uitslaande brand gewoed in een huis met een hennenplantage. Er was niemand in huis. De brand brak uit op de verdieping met de hennenplantage. Daar bleef alleen verkoolde resten van over. Of de brand is veroorzaakt door de hennenplantage is niet duidelijk. Het huis is onbewoonbaar geworden. De bewoners naast het uitgebrande band kunnen ook niet terug naar huis. In de Amerikaanse staat Mississippi kunnen twee zwarte zussen vrijkomen uit de gevangenis als de een de andere nier afstaat. De gouverneur van Mississippi wil op die manier afkomen van de dialysebehandeling van de ene zus. Die kost de staat 190.000 dollar per jaar. De zusters zitten al 16 jaar vast. Ze zijn veroordeeld tot levenslang. Het weer is nog ijzel in het zuiden en oosten, vanuit het noorden droog. Het wordt plus 1 graden in het oosten tot plus 5 graden in het westen. Tijdens de jaarwisseling op